Clemens Peters met het NOS Journaal. Rex Tillerson is de nieuws 56 voor en 43 tegen. John Kerry kreeg vier jaar geleden maar drie stemmen tegen. De 64-jarige Tillerson is de voormalige topman van oliegigant ExxonMobil. Hij heeft geen enkele politieke ervaring. Tillerson zal als minister voor moeten geven aan Trumps America First beleid. De omzet van Facebook is in het vierde kwartaal van 2016 met de helft gestegen ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor, tot 8,8 miljard dollar. Ook de winst van het Amerikaanse bedrijf nam in het vierde kwartaal fors toe en steeg van anderhalf naar 3,5 miljard dollar. De mobiele advertenties zijn steeds belangrijker voor Facebook, 84% van de totale advertentieinkomsten van het Amerikaanse techbedrijf. Pieter Broertjes blijft nog een termijn burgemeester van Hilversum. De gemeenteraad heeft hem voorgedragen en een dergelijke voordracht wordt in de regel overgenomen door de minister. Minister Plasterk zal hem dan ook formeel per 1 juli voor zes jaar herbenoemen. De 64-jarige Broertjes is sinds 2011 burgemeester van Hilversum. Daarvoor was hij jarenlang de hoofdredacteur van de Volkskrant. De kiesraad vraagt zich af of de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart wel op tijd klaar zal zijn. Nu minister Plasterk besloten heeft dat het hele telproces handmatig moet worden gedaan. De software die de kiesraad gebruikt zou mogelijk niet veilig zijn. De nieuwe Tweede Kamer moet op 23 maart worden geïnstalleerd.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 是。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 don't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 Is maar lief, dat kan geen kwaad.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 I'll give you so much joy. I will love you, I'll hug you, I'll kiss you. Cause I'm a real McCoy. Yes. And for the rest of your life, daddy. I do. So take me high.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 i aren't I'm near and finding the sound. to Bessie, Bessie to Attica, Marilyn with me. Nina to Ella, Ella to Bessie, Bessie to Attica, Marilyn with me. I'm digging, I'm digging it out. I dig, dig, dig, digging it out.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 to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 Wait for them to ask